Clement Spelers met het NOS-journaal. Een aardse getroffen. Verschillende gebouwen zijn ingestort door de beving, vooral in de stad Casamicciola in het noorden. Een vrouw is omgekomen toen ze werd geraakt door brokstukken van een kerk. Er zijn zeker 25 gewonden en 7 mensen worden vermist. Het tijdstip van de aardbeving was rond 9 uur de afgelopen avond. Veel mensen zaten te eten en liepen in paniek de straat op. Ischia is een populaire toeristische bestemming. In het Botlekgebied heeft een grote brand gewoed bij de Esso-raffinaderij. Die begon gisteravond en was rond middernacht bedwongen. In de omgeving van de raffinaderij was een dikke rookwolk te zien en er hing een zware oliegeur. De brandweer heeft het gebied niet ontruimd, maar de bevolking werd wel gewaarschuwd met sirenes en een NL-alert. De Zeeuwse politie heeft deze zomer tot nu toe 175 wildkampeerders bekeurd. Dat is een derde meer dan vorig jaar. De politie controleert dit jaar extra. Wie na middernacht langs de weg slaapt in een camper, een auto of een tent... krijgt een boete van 140 euro. De meeste wildkampeerders zeggen dat ze geen plek konden vinden op een camping. Sterrenrestaurant Chateau Nercanne in Maastricht laat bijna zijn hele wijnvoorraad vernietigen. De kostbare verzameling lag opgeslagen in de grotten naast het kasteel waar vorige maand brand woedde. De topwijnen zijn volgens de directeur aan het, van het restaurant aan te hoge temperaturen blootgesteld en daardoor niet meer drinkbaar. Chateau Nercanne had er twaalf jaar over gedaan om de collectie op te bouwen. De Nederlandse hockeymannen hebben op het EK in Amstelveen een pijnlijke nederlaag geleden. Oranje ging tegen België maar liefst met 5-0 onderuit. En Oranje liet 10 strafcorners onbenut. België is nu zeker van de plek in de halve finales. Nederland kan zich woensdag tegen Oostenrijk ook nog plaatsen. Het weer. Vannacht blijft het droog, minima tussen 9 en 14 graden.